Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Hongkong komt het vliegverkeer langzaam weer op gang... nadat het gisteren was stilgelegd vanwege demonstraties. Nog niet alle vluchten kunnen worden uitgevoerd... en het is onduidelijk wanneer de luchthaven weer volledig operationeel is. Gisteren bezetten duizenden betogers het vliegveld. Ze zijn boos over het steeds harder wordende optreden van de politie tegen de demonstranten... die al vele weken protesteren tegen China's pogingen om meer grip te krijgen op de stadstaat Hongkong. Bij voorverkiezingen in Argentinië heeft president Macri een gevoelige nederlaag geleden. Hij haalde niet meer dan een derde van de stemmen... terwijl de linkse oppositie ongeveer de helft van het electoraat achter zich wist te krijgen. Door de nederlaag van Macri werd de peso flink minder waard... en daalden ook de aandelenkoersen. In oktober zijn de echte presidentsverkiezingen in Argentinië de voltallige gemeenteraad van Amsterdam... wil een debat over het oplaaiende geweld in de hoofdstad. Dat hebben de fractievoorzitters van de partijen laten weten. De afgelopen vier dagen waren er vijf schietincidenten... waarbij ook één dode viel. De Amsterdamse fractievoorzitters willen van de burgemeester weten... welke maatregelen er genomen worden om het geweld tegen te gaan. Bouwconstructies die eenmaal zijn opgeleverd... wordt daarna vrijwel nooit meer gecontroleerd. Dat zegt de directeur bouw bij Ballast Nedam... naar aanleiding van het ingestorte dak van het AZ-stadion. Naar aanleiding van dit ongeluk gaan FC Utrecht en NAC Breda na... of de dakconstructie van hun stadions wel veilig is. Reddingsschip Ocean Viking heeft voor de kust van Libië... opnieuw tientallen migranten van een rubberboot gehaald. Er zitten nu 356 mensen op het reddingsschip en dat is toegerust voor maximaal 250 mensen. Het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee vaart sinds een week voor de kust van Libië. Het weer. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen overdag vallen er vooral in het noorden enkele buien. In de loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land... en kan er lokaal veel neerslag vallen. Met maximaal 20 graden is het morgen een koele zomerdag.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 And if you tempt me, I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tempt me, I would, I'll let my chat. Clean me good, clean me good, I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Clean me good, clean me good, I'll let my treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my. I How when him get what he want, then he run my the Now quiere que todo el mundo la vea. la like yo pum pum girl, con calma. Yo quiero ver como ella nos maneja Me parece pum pum girl.